Het voertuig crashte tegen een boom en brandde volledig uit. Naast dat er dus drie mensen om het leven kwamen, raakte een vierde persoon gewond. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies gebeurd is. Zij zijn geen onderdeel van de politie. Marco Borsato is opgelucht dat hij is vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er voor de beschuldiging van ontucht met een minderjarige geen bewijs. De zanger reageerde emotioneel op de vrijspraak. Morsato zei dat hij door wil met zijn leven dat zes jaar stilstond. Hart van Nederland vroeg mensen op straat wat zij ervan vinden. Ja, dat vind ik geweldig. Bijna geen woorden, ik moet even nadenken. Knap. <laughs> dat is eh, leuk voor goed voor hem. Ja. De sfeer en eh, wat hij, eh, wat voor, hoe ze met elkaar omgingen was ook niet gezond. Oké, ja. Dan zal de rechter erover nagedacht hebben, toch? Ze zeggen ja, gebrek aan bewijs. Ja, dan kan ik er verder niks van vinden, denk ik. Ja, de zaak is nog niet helemaal voorbij. Mogelijk gaat het Openbaar Ministerie nog in beroep. En we weten weer wat mensen dit jaar vaak hebben gegoogeld. Zo vroegen veel Nederlanders zich af hoeveel burgemeester Halsema van Amsterdam verdient. Dat kwam waarschijnlijk door dit filmpje van cabaretier Soendos en Edson... die niet onder de indruk zijn van het salaris van Halsema. Ik zag wat jij verdient. Ik, daar krijg ik ook de rillingen van. Hoor. Ik zou ook niet blij mee zijn. Echt, eh, hoe doet die vrouw boodschappen? Die gaat naar de Aldi, dacht ik meteen. Dat, dat, dat, <laughs> dus jij verdient meer dan ik? Ja, zeker. <laughs> Oh, ja. dat denk je. En dat is gewoon nog grappen te maken. Ik heb serieus vorig jaar in februari wat jij per jaar verdient... dat ik één maand verdient. <laughs> Ongelooflijk ordinaire zo ben je eigenlijk, hè? Ja, Halsema zou 12.000 euro bruto per maand verdienen. Andere populaire zoektermen waren Robjette, Stemwijzer en Charlie Kirk. Het weer, later vanuit het zuidwesten wolken en regen. Maar tot die tijd zijn er opklaringen met best wat zon bij 8 of 9 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je nog 20 minuten vertraging tussen Soest en Naarden. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. De weg is eh, hier weer vrij. De A7 van eh, Horen naar Zaanstad.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 Marco Borsato heeft opgelucht en emotioneel gereageerd op zijn vrijspraak. Volgens de rechtbank is er voor de beschuldiging van ontucht met een minderjarige geen bewijs. De zanger zegt dat hij na zes jaar door wil met zijn leven. Het onderzoek naar het dodelijk autoongeluk in Den Haag is nog in volle gang. Vanmorgen vroeg achtervolgde de politie een verdachte auto. Die reed in de buurt van Paleishuis ten Bos tegen een boom en vloog in brand. Er zijn drie doden en één gewonde. Meta is in Australië begonnen met het blokkeren van een half miljoen accounts van tieners en kinderen op Facebook en Instagram.